Drie uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De democratische senator Elizabeth Warren heeft zich officieel kandidaat gesteld voor het Amerikaanse presidentschap. Eind december kondigde Warren al aan dat ze het volgend jaar willen opnemen tegen president Trump. Die waarschijnlijk weer namens de Republikeinen verkiesbaar is. De 69-jarige Warren is niet de eerste democraat die zich heeft gemeld voor de presidentsverkiezingen, maar wel een prominente. Ze is een invloedrijke politicus aan de linkerkant van de partij... en zei al eerder dat ze wil strijden voor alle Amerikanen, niet alleen de rijken. Het aantal doden door het instorten van een flatgebouw in Istanbul... is opgelopen tot 21. Het gebouw stortte woensdag in. 14 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Hoewel de kans klein is dat er nog mensen onder de brokstukken liggen... zoeken hulpverleners door... De Turkse president Erdogan heeft de rampplek bezocht... en woonde de begrafenis van een aantal slachtoffers bij. Hij bevestigde dat de flat grotendeels illegaal was gebouwd. Tienduizenden mensen hebben afgelopen avond in Rome geprotesteerd... tegen de populistische Italiaanse regering. De demonstratie was georganiseerd door vakbonden. De actievoerders eisen meer gelijkheid, het recht op werk en minder racisme. Een van de vakbondsleiders beschuldigde de regering ervan... het land te verdelen in plaats van te verenigen. Het kampioenschap komt voor Ajax verder uit het zicht. De Amsterdammers verloren afgelopen avond in Almelo met 1-0 van Heracles. Als PSV vandaag van FC Utrecht wint... is de voorsprong op de nummer 2 Ajax 8 punten. Feyenoord heeft afgelopen avond overtuigend gewonnen van de Graafschap. In de Kuip werd het 4-0. VVV won in Venlo met 2-1 van Willem II... en Heerenveen-Pek Zwolle eindigde in een 1-1 gelijkspel.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 Ik heb het over grote deel van alles aangericht. This is where I 起舞。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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Shadows protecting his fellows from sun up to the moon on his back. sent their villains to Hades, a hit with the ladies, a stallion in the sack. You can't get your laugh back when right follows left, Jack. The more you see, the less you know. When others would leak it, his service, is secret place. God, when it's your time to go country safe and sound with villains six feet underground and no one knows cause no one's found any trace of a man for all seasons loves him and leaves him alone so alone and you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when and who up a creek with no canoe watch out for the man for all seasons loves him and leaves him alone so alone loving Norfolk brides, commoners and landed gentry. His word is bond, whether brunette or blind. Baby, it's so elementary for the men never near. Stop your life with one stare. See the film, you'll know how it goes. But this ain't no fiction. Just check the nation, Quit pro quo. A pro. nothing gonna save us now. gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now.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 zitten we hier.